Freddy van met het NOS-journaal. Bij de bergingsactie bij de legerbasis in Mykolaiv in Oekraïne... zijn inmiddels 115 lichamen geborgen, melden verslaggevers daar. De legerbasis werd gisteren getroffen door Russische raketten. Er zouden nog meer mensen onder het puin liggen. Op de basis werden soldaten opgeleid om naar het front te gaan. Het gebied eromheen is nu helemaal afgesloten, melden verslaggevers. In Oekraïne zijn tot dusver 847 bevestigde burgerdoden gevallen. Maar het werkelijke aantal ligt veel hoger, dat zegt de hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Er vielen ook zeker 1400 gewonden. Vele van hen in de Oekraïnse steden waar zware beschietingen plaatsvinden, zoals in Mariupol. De meeste burgerslachtoffers vielen door raket- en artilleriebeschietingen. Oekraïne heeft zo'n 190.000 burgers uit de frontlinie geëvacueerd... sinds de start van de Russische invasie, meldt de Oekraïnse vicepremier Verestchuk. Voor de evacuatie is gebruik gemaakt van zogenoemde humanitaire corridors. Er zijn er nu twee in gebruik, bij Kiev en Luhansk, al dus de vicepremier. In de belegerde stad Mariupol is zo'n humanitaire corridor maar gedeeltelijk operationeel... omdat die regelmatig wordt beschoten door Russen. Naar er is ander nieuws. De politie in Ede heeft een automobiliste aangehouden... omdat ze mogelijk opzettelijk een vrouw heeft aangereden. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze meerdere keren is overreden. gebeurde vanmiddag in het centrum van Ede. Na de aanrijding verstuurde de politie twee burgernetmeldingen. Daarin werd gevraagd uit te kijken naar een kleine grijze auto die bij de aanrijding betrokken was. Volgens de woordvoerder waren er veel getuigen van het incident.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 En ik weet, we moeten praten maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer to quench my thirst. I use my mouth and air to blow balloon up.